die een deel van het openbare leven kunnen platleggen. In Frankrijk hopen vakbonden dat 2 miljoen mensen zullen meedoen... aan protestacties tegen de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. De Franse regering wil de minimumpensioenleeftijd verhogen van 60 naar 62... en de leeftijd waarop volledig pensioen mogelijk is van 65 naar 67. In Londen zijn medewerkers van de metro begonnen aan een 24-uur staking tegen bezuinigingsplannen, waardoor 800 banen op de tocht komen te staan. Passagiers moeten rekening houden met een chaos in het OV. Mogelijk valt 50 tot 75 procent van de metrolijnen uit. President Bouterse van Suriname heeft een bezoek gebracht aan buurland Guyana. Het was het eerste buitenlandse bezoek sinds zijn benoeming vorige maand. Bouterse sprak in Guyana onder meer over een oplossing voor een grensconflict dat al jaren speelt. De twee landen hebben plannen voor een brug over de grensrivier de Corantijn om de onderlinge handel te bevorderen. Op een persconferentie zei Bouterse dat hij het proces over zijn betrokkenheid bij de decembermoorden in 1982 in Suriname met vertrouwen tegemoet ziet. Zijn veroordeling in Nederland wegens drugsmokkel noemde Bouterse een lachertje. Volgens de president is die zaak gebaseerd op één getuige die zelf in België vastzit voor drugshandel. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 17 doden gevallen toen een zelfmoordterrorist een auto liet ontploffen bij een politiebureau. De slachtoffers zijn politiemensen en burgers. Het gebouw is door de aanslag volledig verwoest en volgens de autoriteiten zijn er zeker 40 mensen gewond geraakt. De aanslag werd gepleegd in de stad Laki Marwat. In die regio maakt het regeringsleger jacht op Taliban-strijders. Ook het Amerikaanse leger voert daar aanvallen uit met onbemande vliegtuigjes, worden raketten afgeschoten op schuilplaatsen van de Taliban. Het weer vanuit het zuidwesten regen.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 So you get high tonight. And Jimmy lied. I wonder if you ever get yourself back here alive. So you get high. tonight. Cause you don't need nobody to make it on your own. You don't need nobody, you'd rather be alone. So Jimmy gets high. kant zag hij ze staan. Iemand riep. zie, is te laat, het is voorbij.